Sinds vorig jaar zomer was het warenhuis op zoek naar een nieuwe eigenaar... maar die zoektocht verliep moeizaam. Een Belgische koper zou eerder zijn afgehaakt... vanwege een langlopend conflict tussen HEMA en de franchise-nemers. Dat draaide om de webwinkel van het bedrijf. Dat conflict lijkt nu ook uit de lucht. Boekhorn heeft nieuwe afspraken met deze franchisehouders gemaakt. Overheden in verschillende Europese landen zijn jarenlang tientallen miljarden misgelopen door belastingfraude. Die werd gepleegd door bankiers, handelaren en beleggingsfondsen, blijkt uit onderzoek van een internationaal journalistiek samenwerkingsproject, waarin ook het Nederlandse Follow the Money meedeed. De fraudeurs opereerden vooral vanuit Londen en vorderden de dividendbelasting terug, terwijl ze daar geen recht op hadden. Ze gebruikten vervalste documenten. In totaal zou het gaan om ruim 55 miljard euro. Ook Nederland werd getroffen, maar voor hoeveel is onduidelijk. De Onderzoeksraad voor Veiligheid oordeelt hard over de bouwsector. Die neemt de veiligheid niet serieus. Gaat vooral voor de laagste prijs, leert te weinig van eerdere ongelukken... en neemt geen verantwoordelijkheid. De Onderzoeksraad schreef een rapport over het instorten van een in aanbouw zijnde parkeergarage op de luchthaven van Eindhoven. Volgens de raad was twee maanden voor de parkeergarage instortte al duidelijk dat er iets mis was, omdat er scheuren in de vloeren zaten, maar kwam niemand in actie. Unilever heeft het afgelopen kwartaal iets meer verkocht... maar voldoet niet aan de verwachtingen van de aandeelhouders. De omzet steeg met 3,8 procent, blijkt uit de kwartaalcijfers. Analisten hadden gerekend op meer. Unilever staat onder druk om beter te presteren. Daarom worden prijzen van producten verhoogd... komen er nieuwe producten op de markt... en probeert het bedrijf vooral in Azië te groeien. Het weer vrij zonnig en overal droog. Het is minder zacht dan de laatste tijd, gemiddeld 17 graden. Morgen en in het weekend verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.